Amnesty International heeft scherpe kritiek op het beleid van Nederland en andere Europese landen om Afghaanse asielzoekers het land uit te zetten. Mensen terugsturen naar Afghanistan is roekeloos en een onbeschaamde schending van het internationaal recht, vindt Amnesty. In Afghanistan is het volgens de organisatie nergens veilig en lopen mensen het gevaar dat ze worden gemarteld, ontvoerd of gedood. VVD, CDA en D66 en ChristenUnie willen woningcorporaties stimuleren om hun sociale huurwoningen beter te isoleren. Dat is volgens hen nodig om te voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs. De corporaties kunnen korting krijgen op de verhuurdersheffing die ze aan het Rijk moeten betalen. Voor de isolatiekorting trekken de vier onderhandelende partijen 100 miljoen euro uit. De vriendin van de schutter in Las Vegas had geen aanwijzingen dat haar vriend iets verschrikkelijks van plan was. Ze zei dat bij terugkeer uit de Filipijnen. De FBI heeft de vrouw urenlang ondervraagd. Ze verklaarde dat ze niet weet waarom haar vriend op de menigte is gaan schieten. Bij de beschieting in Las Vegas vielen 58 doden en ruim 520 gewonden. In Burgum, ten oosten van Leeuwarden, is vannacht een sporthal afgebrand. Niemand raakte gewond. De brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden omdat er veel rook vrij kwam, werden mensen in de omgeving met een NL-alert gewaarschuwd dat ze ramen en deuren dicht moesten houden. Het weer, vanochtend regen en veel wind. Vooral in het noordelijk kustgebied enkele uren storm.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 Op eh, de A4 van eh, Rotterdam naar Den Haag is eh, bij Knoppen Diepenburg een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is op dit moment nog maar 5 minuten. A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Echtelt en Wadenooien 6 kilometer.